7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Mensen met een zwaar beroep moeten recht krijgen op vervroegde AOW. Dat voorstel doen drie werkgeversorganisaties De Telegraaf. Ze doen hiermee naar eigen zeggen een handreiking naar de vakbonden... om de pensioenonderhandelingen weer nieuw leven in te blazen. Die klapte in november onder meer vanwege de AOW-leeftijd... voor mensen met een zwaar beroep. De werkgevers zeggen nu een lijst te willen opstellen van zware beroepen... die eerder AOW zouden kunnen krijgen. Ze vinden wel dat het kabinet hier extra geld voor moet uittrekken. Alle vrouwen die tijdens protesten in Soedan zijn opgepakt... worden vrijgelaten. Dat liet de Soedanese president Bashir weten op Internationale Vrouwendag. Sinds halverwege december zijn er bijna dagelijks demonstraties in Soedan... tegen het regime van Bashir. Bij de protesten zijn tientallen mensen omgekomen... en honderden mensen opgepakt. Steeds meer mensen overnachten in Nederlandse hotels, pensions, campings of andere accommodaties. Vorig jaar waren dat er ruim 44 miljoen. Dat is 5% meer dan in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij campings was de groei vorig jaar het grootst. Waarschijnlijk trok het mooie weer in 2018 meer kampeerders. Het aantal mensen dat in logiesaccommodaties in Nederland verblijft... stijgt al een aantal jaar op rij. De meeste gasten komen nog altijd uit Nederland. Op Internationale Vrouwendag gisteren zijn in verschillende steden vrouwen de straat op gegaan voor gelijke rechten. Niet overal verliep de vrouwenmars rustig. In Istanbul raakte de oproeppolitie slaags met de demonstranten. En in Oekraïne verstoorden extreemrechtse demonstranten het protest van de vrouwen. Vanmiddag staat in Nederland een vrouwenmars gepland. En die begint om 1 uur in Amsterdam. Het weer. De komende uren wordt het op steeds meer plaatsen droog. En overdag breekt ook de zon af en toe door. Het wordt een graad of 11. In de loop van de middag neemt de kans op buien weer toe.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 The fatal attraction is where I'm at. There's no escaping. she comes with a master plan. And I'm starting to lose control. Here she comes to this trashy man. And I'm ready to chase it up. dancing across the room Zandvoort ook op internet.